Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Druk, drukker, drukst. We gaan vaker de weg op. De ANWB zegt in de Telegraaf dat er meer auto's bijkomen die ook vaker worden gebruikt. Veel mensen zien het niet zitten om de trein of de bus te pakken... omdat die minder vaak rijdt vanwege een tekort aan personeel. De ANWB denkt dat er een permanent verkeersinfarct zit aan te komen. Het kabinet gaat een bemiddelaar uitkiezen om weer in gesprek te gaan met de boeren. Premier Rutte hoopt dat er daardoor weer wat vertrouwen komt. En dan gaan we niet aan tafel zitten met de relschoppers. Dan ga ik ik in ieder geval, en ik ga het ook, ook tegen mensen zeggen, niet meer aan tafel zitten. Ik ga niet aan tafel zitten met iemand die met een mokerhamer of een politiebus staat te rammen. Maar met die grote meerderheid van de boeren, die zich daar net zo aan ergert als de meerderheid hier in de Tweede Kamer. Eh, dat we met die grote meerderheid van de boeren het gesprek zoeken. Volgens Rutte zijn er een hoop misverstanden die zo'n bemiddelaar uit de wereld kan helpen. Bijvoorbeeld het idee dat de veestapel met de helft moet krimpen en dat de luchtvaart en de industrie niks hoeven te doen. Op een festival in Frankrijk zijn zeven mensen gewond geraakt door noodweer. Het festival was net begonnen toen door de wind en de regen een grote tent bij de ingang instortte. Ook op de rest van het terrein en op de camping ging er een hoop kapot. Het festival heeft gisteren en vandaag alle concerten afgelast, want er is te veel schade. Betekent dat onder andere Stromae, Nick Cave en Diplo niet gaan optreden. Huisartsen verzamelen vandaag voor een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden het te druk in de praktijk en maken stapels overuren. Nieuwe huisartsen willen niet meer zoveel aan de slag, merkt ook Naomi van 34. Zij heeft haar eigen praktijk. Er is een grote vergrijzing nu eh, gaande. Er gaan echt heel veel artsen, huisartsen met pensioen. De huisartsen die inderdaad nog wel vaak vier, vijf dagen in de week werken. Daarvoor heb je natuurlijk twee nieuwe praktijkhouders nodig om dat weer op te kunnen vangen. Dus voor elke één die stopt, moeten er eigenlijk drie voor terugkomen. En ja, die zijn er niet. De actievoerende huisartsen hopen op een aantal oplossingen. Ze vinden dat ze te veel op hun bordje krijgen. Ze willen ook langer de tijd voor hun patiënten. Nu is het consult nog 10 of 20 minuten. Dat is vaak te kort om iemand echt goed te kunnen helpen. Het weer, de zon breekt straks door. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels droog en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits in onze regio is bijna voorbij. Er staat nog wat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. 6 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En 20 minuten oponthoud op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever.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 I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Yeah. Oh, power and religion, holding hands against all reason. Soon the Two little boys with Pope's permission I, I never thought I'd cry From seeing people die for their own conviction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the boy I need peace, I need love I need all the things that fall above I need chocolate cake and lemon pie I need all the things that make you smile I want get back. so de zaken gronden gaan Omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren Wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken Mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas Kost me te veel kruim Elke dag vol gas Ik neem het leven met twee vingers Oh, oh, oh, oh twee vingers schuin. Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim.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 Bij een raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn zeker 14 doden gevallen in een flatgebouw. Zo'n 30 mensen raakten gewond, melden lokale hulpverleners. De ANWB vreest voor een permanent verkeersinfarct... omdat er steeds meer auto's bijkomen die ook vaker worden gebruikt. Veel mensen zien het niet zitten om de trein of bus te pakken... omdat die minder vaak rijden vanwege een personeelstekort. Het weer vrij zonnig. Vanmiddag ook wat stapelwolken met lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 19 tot 22 graden.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 Kijk ons nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets veranderd. Yeah, yeah, maar tussen ons is er niets veranderd. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde.